Dat wordt gemeld door Chinese staatsmedia. Het zou gaan om drie mannen en een vrouw. Volgens ooggetuigen is de ballon in de lucht op een hoogte van 200 meter geëxplodeerd en neergestort. In totaal waren er zeven mensen aan boord. De overige drie inzittenden raakten gewond. Onder hen is nog een Nederlander. Ze zijn met onbekende verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Yangshuo, een bekende toeristenplaats in de regio Zhuangxi, in het zuiden van het land. Het gebied staat bekend om zijn mooie vergezichten. Er worden door toeristen dagelijks ballonvluchten gemaakt. Dirk Scheringa stond op het punt afgelopen maandag zijn vertrek aan te kondigen als topman van de DSB-bank. Dat hebben bronnen bij DSB gezegd tegen de NOS. Het ging niet door, doordat de bank onder curatelen werd geplaatst. De Nederlandse bank had vooral moeite met de dubbelrol van Scheringa. Hij is zowel bestuursvoorzitter als groot aandeelhouder. Scheringa zou daardoor te veel macht hebben gehad. De hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel is een stap dichterbij gekomen. Belangrijke senaatscommissie stemde gisteren voor een wetsvoorstel. Alle democraten en één republikeinse senator stemden voor. Obama sprak van een cruciale stap. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan andere commissies en daarna aan de hele Senaat. President Obama wil dat alle Amerikanen verplicht worden zich te verzekeren. In Springfield, Pennsylvania is de Italiaans-Amerikaanse zanger El Martino overleden. Martino was als zanger vanaf de jaren 50 tot eind jaren 70 succesvol... met nummers als Here in My Heart, I Love You Because en Spanish Eyes... Vooral in Europa scoorde hij in 1976 een grote hit met Volare. Behalve zanger was El Martino ook acteur. Zo speelde hij de rol van zanger Johnny Fontaine in The Godfather. El Martino is 82 jaar geworden. Het weer in het zuidwesten veel bewolking, in het noordoosten helder. Dan ligt de temperatuur nog dicht bij nul.